Het is een bezuinigingsmaatregel. De behandeling van deze patiënten is kostbaar. Tientallen patiënten moeten door deze nieuwe maatregel uitwijken naar een ander ziekenhuis. Volgende maand maakt het ziekenhuis in Maastricht nog meer bezuinigingsplannen bekend. Het sluit niet uit dat bepaalde specialismen verdwijnen of dat ook andere patiënten worden geweigerd op basis van hun postcode. Volgens de Federatie van Universitair Medische Centra is het voor het eerst dat een academisch ziekenhuis vanwege bezuinigingen een postcodecheck doet. De SP wil dat minister Klink er een eind aan maakt en spreekt van postcodegeneeskunde. De leiding van het ziekenhuis in Maastricht zegt dat de overheid te weinig geld geeft om alle patiënten goed te behandelen en dat andere ziekenhuizen met hetzelfde probleem kampen. Een half uur geleden is begonnen met het voorlezen van de namen van de 102.000 Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en in natiekampen zijn vermoord. Het zijn voor het merendeel Joden en ook 215 Sinti en Roma. Jules Schelvis, die het vernietigingskamp Sobibor overleefde, spreekt de eerste naam uit. En dat gebeurt bij station Muiderpoort in Amsterdam. En vanaf dat moment wordt er 112 uur onafgebroken gelezen. Steeds de voornaam, de familienaam en de leeftijd van ieder slachtoffer. Woensdagmiddag wordt de laatste naam uitgesproken. Het is dan precies 65 jaar geleden dat het vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. De nieuwe patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk, Irinee, heeft Kosovo het heilige land, het Jeruzalem van de Serven genoemd. Irinee werd vandaag geïnstalleerd. Hij volgt patriarch Pavlov, die in november overleed. Irinee beloofde er alles aan te doen om Kosovo weer Servisch te maken. De Servisch-Orthodoxe Kerk is veel tegenstander van Kosovo's zelfverklaarde onafhankelijkheid. En ook de Servische staat heeft de onafhankelijkheid van Kosovo niet erkend. Het weer hier en daar regen of motregen. In het oosten ook kans op sneeuw. Vannacht ligt de vorst in het noorden. Morgen overdag vooral in het oosten nog kans op neerslag. En het blijft iets boven nul. Dit was het NOS Journal.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 We gaan eens even kijken wat we allemaal nog eh, te doen hebben. In ieder geval de... Daar hebben we hem, jaargang 20, aflevering 3 van 22 januari 2010. 19 stijgers deze week in de lijst van Europa. 3 zittenblijvers, 18 dalers en nog eens 3 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen na 13 weken de Sugarbabes. Babes, Cat Sexy, Robbie Williams met Bodies na 15 weken. Lady Gaga EE Nothing Else I Can Say houdt het na 16 weken voor gezien. De plekken werden er ingenomen door eh, Edward Maya, This Is My Life, Caro Elmerat A Night Like This en Melo, Melanie Fiona, It Kills Me. Dat waren de drie nieuwe binnenkomers van deze week. Madonna met Revolver, 11 plaatsen winst, daarmee de snelste stijger. Edward Maya en Vicky Luglina, Stereo Love. 9 plaatsen zakken ze naar beneden en daarmee het snelst van allemaal. Whitney Houston met Million Dollar Bill alweer 16 weken lang in de lijst. Daarmee het langs genoteerd. 22 januari 2010, daar zitten we nu. Maar wat was het in 1840? Toen was de Britse kolonisten die komen aan in uh, Nieuw-Zeeland. 22 januari 1968, première van de musical eh, Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris. Die première was toen in New York. In 2003 de Mexicaanse staat Colombia wordt getroffen op dat moment door een aardbeving. dit moment natuurlijk de aardbeving in Haiti ook eh, goed in het nieuws. Aardig geldbedrag opgehaald gisteren door eh, Radio 555.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 Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. you notice. Tougher than a lion, ain't no need in trying. I live with a sky in, yep, you notice. Never lying, truth teller. That Rihanna rain just won't let up. All black on, black cow shades, black town Maybach. I'm a rock. Soon the red dogs lead the block back to the president. I used to run my old block like Obama them. But little ain't gotta believe me, go ask my mama them. Couldn't even come in my room, smell like a kilo. Look like me and two of my boys playing casino. Count is all I keep in my bag, they California. Tell them give me back my swag, they try cloning. See my Louis Chucks, Louis flag, Louis frames, Louis belt. What that make me Louis man? didn't notice. right here. All right. Florida ladies. All right. Ladies. You want to take it back. Oh, no. Dun, dun, yeah. De computer had even moeite met volgorde van een paar platen geloof ik. Maar in ieder geval op 18 eh, eh, begonnen we met IAS en Replay. Daarna Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart. Die stond op 16. Rihanna met Hart op 14. JC, Lil Jon en Jean-Paul hoorde net Do You Remember. Vijf weken in de lijst van 19 eh, omhoog naar nummer 13. Die laatste weet ik zeker dat je gehoord hebt. Die daarvoor weet ik niet zeker wat hij nou allemaal gedraaid heeft, die computer. Maar goed, we gaan verder met het show nieuws. rapper. JC die werkt met youtube man Bono en gitarist die aids aan een single voor Haiti. De artiesten zullen vandaag ook op het podium klimmen tijdens Hope voor Haiti. De internationale inzamelingsactie van muziekzender MTV. Acteur George Clooney en uh, hiphopper Wyclef Jean zullen ook aanwezig zijn. De muziekzender die schrijft eh, dat de bijzondere samenwerking plaats zal vinden in Londen... Hoop voor Haiti e kan volgens MTV rekenen op de steun van meer dan 100 acteurs, presentatoren en actrices. Onder andere Coldplay, Rihanna, Bruce Springsteen, Shakira en Stevie Wonder proberen zoveel mogelijk geld op te halen. Voor de aardbeving, door de zware <laughs> aardbeving getroffen Haiti. Welke afgelopen woensdag ook nog eens een eh, naschok van 6.1 op de schaal van Richter moest incasseren. JC die staat niet voor het eerst met eh, U2 op de planken. Tijdens de MTV Europe Music Awards die in november uitgereikt werden in Berlijn... bracht de rapper met de rockers het nummer Sunday Bloody Sunday al ten gehoren. Dan wat nieuws van de eigen bodem, want de Nederlandse band Room 11 die stopt ermee. Zangeres Jana Schra bevestigt maandag op haar website dat de groep stopt en dat iedereen zijn eigen kant op gaat. Room 11 was een eh, geweldige ervaring voor mij schrijft de 27-jarige Shana gouden en platina awards en vijf jaar toeren over de hele wereld, voelden we dat het niet verder kon gaan. Ik wist dat het tijd was om voor mezelf eh, te, beginnen. De zangeres gaat solo en verwacht in 2010 haar eerste album uit te brengen. We gaan even naar Engeland, naar Manchester. Want een DJ uit Manchester heeft zich de woede van luisteraars op de hals gehaald... nadat hij het nummer Jump van Van Halen draaide. Terwijl een vrouw die eh, einde aan haar leven probeerde te maken door van een brug te springen. Agenten probeerden de vrouw op eh, andere gedachten te brengen toen DJ Steve Pink, eigenaar van Revolution Radio, het nummer in zijn ochtendshow draaide. Volgens Pink draaide het nummer op verzoek van een luisteraar die in de file stond vanwege de vrouw. Geen enkele motor of auto mocht namelijk over de brug, zolang de politie de vrouw niet op andere gedachten wist te brengen. En de 30-jarige DPS-vrouw die eh, sprong uiteindelijk toch. Haar zelfmoordpoging mislukte echter. Ze brak wel eh, haar beide benen. Ze heeft het liedje niet gehoord, dus de actie van de DJ was niet van invloed op haar gedrag, aldus de politie woordvoerder. En Marco Borsato heeft via zijn website gereageerd op een verhaal dat hij belasting zou hebben ontdoken. De financieel zwaar getroffen zanger die zegt dat hij niets te verbergen heeft en had. En ook geeft hij toe dat hij in 2007 eh, 2 miljoen euro betaalde aan de fiscus. Aan het begin van mijn carrière is aan mij geadviseerd mijn platenroyalties te laten beheren door een op de Antillen gevestigd vennootschap, legt Borsato uit. Nou, later toen bleek dat mijn carrière zich helemaal niet buiten Nederland en België had ontwikkeld. Heeft de fiscus daar vragen over gesteld en eh, moest al het geld weer terug. Die discussie heeft in 2007 namelijk geresulteerd in de betaling door mij van 2 miljoen euro aan belasting. Corsato benadrukt dat er al eh, jaren niks meer via de Antillen loopt. Ik betaal gewoon net als ieder andere Nederlander belasting over mijn inkomsten. Van een potje op Curaçao is helemaal geen sprake meer. Tot slot benadrukt uh, dat de financiële constructie niks te maken heeft met het debakel rond de entertainmentgroep. Het artiestenbureau waarvan eh, Borzato mede-aandeelhouder was, ging in september namelijk failliet. Ook hier hebben we weer heel veel van geleerd. Besluit de zanger zijn gesprek. De lijst van Europa gaat verder en dat doen met Lady Gaga en Beyoncé.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 Die is een handen van Jamie Cullum. I'm All Over It blijft zitten op nummer 11 en dat alles in zijn zevende week. Nummer 20 is er voor Beyoncé met Radio. 13 weken in de lijst, 3 plaatsen naar beneden. Lady Gaga met Bad Romance nu 9 weken in de lijst, zakt ook 3 plaatsen. IAS en Replay gaan we uh, een kleine 9 omhoog, van 27 eh, naar 18 en dat alles in hun derde week. September, Because I Love You, 10 weken in de lijst. Vorige week nog op 10, deze week op 17. Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart, 3 weken in de lijst. Van 25 omhoog naar nummer 16. David Guetta met One Love, 8 weken in de lijst. Vorige week nog op 9, deze week op 15. Rihanna met Heart, 3 weken in de lijst. Van 20 omhoog naar nummer 14. JC, Sean Paul en uh, Lil Jon, Do You Remember, 5 weken in de lijst. Van 19 omhoog naar 13. Lady Gaga, Beyoncé, telefoon Vijf weken in de lijst van 15 omhoog naar nummer 12. Natuurlijk nog Jamie Collum, I'm All Over It. Zeven weken in de lijst en blijft zitten dus op nummer 11. Nummer 10 is er uh, twee plaatsen verlies voor Jason Mraz. Butterfly staat nu 7 weken in de lijst en zak van 8 naar 10 toe. De nummer 9 die is uh, voor drie mensen tegelijk. Voor Timbaland, Nelly Vitaro en voor Show Shy, The Morning After Dark. De nummer 9 en Timbaland. I'll be the same. never sleep when comes the night. But every time I snap my fingers, I switch back into the light. My moon belongs to your sun. Your fire is burning my mind. Is it love or is it lust? worden voor Sochai, die onder contract staat bij het label van Timbaland. Samen met Nelly Furtado hoorde je de Morning After Dark. Zes weken staan ze in de lijst van Europa van 12 omhoog naar nummer 9. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag is het opnieuw bewolkt en de bewolking wordt gedurende de dag alleen maar dikker. Blijft tot verder in de middag droog, maar dan bestaat de kans op regen. die regen die zet zich door. Vanavond en de komende nacht is namelijk bewolkt en valt de enige tijd regen en motregen temperatuur daalt naar waardes rond de 2 graden boven het vriespunt en er waait een overwegend matige zuid- tot zuidoostelijke wind. Morgen is het ook bewolkt en met name in de ochtend valt er nog wat regen. wind waait uit het zuiden en eh, later uit het westen. Dus afgenomen naar zwak en de temperatuur stijgt naar maximaal 4 graden. Zaterdagavond en zondagnacht is dan bewolkt, eh, maar droog. De temperatuur daalt naar waardes rond het vriespunt. De wind waait niet meer dan zwak uit het westen. Zondag is het ook bewolkt en kan er lokaal nog een buikje gaan vallen. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is overwegend matig van kracht. De temperatuur stijgt naar een maximale 4 graden. Zondagavond en maandagnacht is het een half tot zwaar bewolkt, maar wel weer droog. De wind waait uit noord tot noordoost en is overwegend matig van kracht. Even kijken wat de AMB ons nog te melden heeft. Op de A1 staat, het, eh, staat een filetje, is het maar eigenlijk. Amstelveen, eh, nee, Amsterdam richting Amersfoort. Dan tussen knooppunt Watergasmeer en knooppunt Diemen, daar staat 2 kilometer. A9, dat is Amstelveen richting Alkmaar tussen Raasdorp en knooppunt Rotterpolderplein, daar staat 2 kilometer. In de ring van Amsterdam is het ook druk. Koenplein richting Watergasmeer tussen Osdorp en de Rij 3. En op de ring van Amsterdam nog eentje. De nieuwe meer richting Koenplein tussen Osdorp en Knoopend Koenplein, daar staat nog eens 4 kilometer achter elkaar heb ik ook nog één waarschuwing voor je. Op de A5 namelijk Haarlem richting Hoofddorp ten hoogte van hectometerpaal 5.4. We staan aan het einde van het glazen geluidsscherm. Daar staan ze namelijk op je snelheid te controleren. Het ritme van Dam. I want you so It's my biggest wish.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 Nou, dat we op de helft stoppen. Dat waren de Black Eyed Peas. Meet me half away. En daar Jason Derulo, What Did You Say? De nummer 6 van deze week. so wrong for so long. Only trying to geen zin meer in, denk ik. Hij stopt er meteen maar mee. Jason Derulo, What Did You Say? Hij gaat wel heel erg ruim aan de kant voor Snow Patrol. Just Say Yes staat alweer 9 weken in de lijst van Europa. En net als vorige week blijven zij ook zitten waar ze nu staan, namelijk op de nummer 5 positie.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 Please take my hand. take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. not a test, sake, dear. For God's sake. 11 weken lang spelen we al het spelletje met Rihanna, Russian Roulette. Vorige week was zij de beste van Europa. Deze week moet ze in één keer drie plaatsen inleveren en zak ze van de hoogste positie naar positie nummer 4. Even kijken in de Nederlands top 40, daar vijf nieuwe binnenkomers. Alicia Keys, Try Sleeping with a Broken Heart op nummer 40. Bad Boys van Alexander Bourquet op 33 zou zo graag van Jurk op 31. En Jurk, dat eh, zijn trouwens Jeroen van Koningsbrugge samen met Dennis van de Ven. die vinden we dus eh, nieuw binnen op nummer 31. Even kijken, nummer 29, Cheryl Cole, Fight for This Love, nieuw binnen. En uh, Ray en Anita, In the Name of Love op 28. Keen, No Surrender. Zakt van 9 naar 10. Van 11 naar 9, Deja Vu, Ina en Bob Taylor. Meet Me Halfway wisselt het stuivertje met Rihanna Russian Roulette 7887. Woman Anouk blijft staan op 6. Just Say Yes van Snow blijft staan op 5. TikTok van Keisha wisselt ook weer een stuivertje. Nu met uh, eh, The Empire State of Mind van JC. Van 3 naar 4 en van 4 naar 3. Broodje baakpauw of broodje warm vlees. De opposites blijven zitten op nummer 2 in hun zesde week. En City met Fireflies is nog steeds de beste plaat in de Nederlandse top 40. Vijf weken lang staan ze al op nummer 1. Ze staan pas acht weken in de Nederlandse top 40. De lijst van Europa moet ook verder. Dat doen we toevallig ook met Old City. Fireflies blijft zitten op nummer 3 en dat alles in de zevende week. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort tijdens de Euro Breakdown. Iedere vrijdag hoor je hem tussen 3 en 5. De 40 heetste hits van Europa. Kom allemaal weer voorbij, maar wie is nou de nummer 1? You would not believe your eyes If 10 million fireflies Lit up the world as I fell asleep fill the open air and leave teardrops everywhere.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 Van nummer 7 gaat ze in één keer omhoog naar nummer 2. Acht weken lang staat ze trouwens in de lijst met Fight for This Love. Deja Vu, zo heet de single van Ina en Bob Taylor. Zeven weken hebben ze erover gedaan. Vorige week nog op nummer 2. Deze week snoepen ze er nog een plek vanaf. En gaan ze naar de hoogste tree van Europa. Ina, Bob Taylor, Deja Vu hoor je. Dit is CFM.